Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. De politie mag de komende maand woensdag in Blerik iemand weer doodgeschoten. De schietpartij had te maken met drugshandel... en veroorzaakte onder buurtbewoners veel onrust. Volgens de politie waren er afgelopen weekend meerdere incidenten... die mogelijk te maken hebben met de dood van het 22-jarige slachtoffer. De MRSA-bacterie lijkt nu ook op te rukken buiten ziekenhuizen. Nieuwsuur meldt dat steeds vaker thuiszorgmedewerkers het risico lopen besmet te worden met de bacterie. Ze waren het afgelopen jaar vijf uitbraken in Friesland. MRSA is resistent tegen de meeste antibiotica. Verspreiding gebeurt door huidcontact of speeksel. De bacterie kan bloedvergiftiging, botinfectie of een longontsteking veroorzaken. Bij de schietpartij bij een kerk in de Amerikaanse staat Texas zijn 26 doden gevallen onder wie kinderen. Zeker 15 mensen raakten gewond. Een man opende het vuur bij een baptistenkerk in het dorp Sutherland Springs, op zo'n 60 kilometer van San Antonio, waar een kerkdienst aan de gang was. De dader is een 26-jarige veteraan. Hij vluchtte naar de schietpartij in een auto en er volgde een korte achtervolging. De man is dood. Het is onduidelijk of hij zelfmoord heeft gepleegd of dat de politie hem heeft gedood. Over zijn motief is nog niets bekend. De Catalaanse ex-premier Puigdemont en vier ex-ministers die zich vandaag bij de politie hadden aangegeven zijn vrijgelaten. Op voorwaarde dat ze in België blijven tot hun zaak door de rechter is bekeken. Spanje heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgegeven voor de vijf. De Belgische rechter kijkt alleen of ze aan Spanje moeten worden overgedragen en of ze daar een eerlijk proces zullen krijgen.